geweldige klassieker, vind je ook niet? Hè? Van de Four Tops van lang geleden uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Reach out, I'll be there. Hmm, mooi. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep na een uurtje easy muziek gaan we het tempo een beetje opvoeren tot 12 uur. En we hebben een prachtige reportage van Jeroen van Gent. Dus stay tuned. And sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife.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 Self-preservation. ja, geloof je natuurlijk extra, hè, toch? Maar ben je dan een beetje gek? What a Fool Believes. Nee, natuurlijk niet, hè. Doobie Brothers, prachtige muziek uit de jaren 80. En Candy Station met Young Hearts Run Free. Over een paar minuten al, nou ja, een kwartiertje ongeveer. Een reportage van Jeroen van Gent hier bij ZVL. Hij gaat het hebben over moeten we niet eens wat vaker offline zijn. Want we zitten hele dagen op onze telefoon of eh, laptop of eh, tablet. Maar is dat wel goed? Als je in de metro zit of in de bus. Ja, ik eh, kom wel eens in de Randstad en dan zit je in de metro. En dan zie je mensen hun kruintjes. En in de trein ook. En in de bus. Maar is dat wel gezond? We gaan het zo meteen horen in een reportage. Over een kwartiertje dus. Hierbij zit veel. Maar eerst nog mooie muziek van Guus Meeuwis. Samen met Vagant. Waterstroom, We praten over nu en nu wel over later. Je hebt de rimpels als je uit de badkuip komt. Ik dacht al drie. jij me dat je van me houdt. Ik zei het vroeger veel te vaak en om de avondklap. Het tegen elke vrouw die het maar horen wou. Maar dit keer zet ik zelf niet de eerste stap. Ik wil het horen uit die mooie mond van jou. Ik tel drie. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, dat kan niet fout. Ik tel tot drie. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Oh. Vandaag zeg jij dat je van me houdt. je het plukken. Het vele fruit, wat nu zo lekker uit. En met z'n tweeën moet het voor de winter lukken. Zolang je beide, beide handen maar gebruikt. Ik tel tot drie, en dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, het kan niet. dan gaat het gebeuren. Yeah. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Omroep ZVL. de minder bekende hits, maar wel een hele grote van uh, Guus en Vagant. Ik tel tot drie. Nou, ik kan wel vaker eh, en langer tellen trouwens. Zo eh, in deze show draaien we zo'n 32 muziekstukken. Dus ja, dat is best wel veel, kun je zeggen. Prachtig. verder Agnes en Release hier bij ZVL. En op deze aardige zondag. En we hebben niet alleen eh, muziek waarvan je denkt, oh lekker veel tempo, maar ook iets waarvan je denkt, dat is lang geleden en wat een lekkere slow was dat. Zoals deze van Timmy Thomas. It's free. so I'm not gonna keep it. And I know you see it. I don't think I can leave here without you now. My eyes wie anders. En I like uh, you. Nou ja, wie anders. En me gusta tú. Um, ehm, dat was een nummer van iemand anders. Hè. Dat was een Spaans-Cubaans nummer van lang geleden. Maar hier werd dus een mooie parodie op gemaakt. Of een kunstzinnige verandering zou kunnen. Zomaar hier bij ZVL. Verder Timmy Thomas en Why Can't We Live Together. De slow van de eeuw toen de tijd. Goed, tijd voor onze eh, reportage. Althans, onze, die van Jeroen van Gent. We zijn allemaal online de hele dag. En we zijn allemaal bereikbaar. Overal. En is dat nu eigenlijk wel zo'n goed idee? Zou dat niet hartstikke ongezond kunnen zijn? Tja je krijgt er bij de nek klachten van als je zo met je hoofd naar voren gebogen zit de hele dag. Jeroen van Gent ging de straat op met de vraag: moeten we niet wat vaker offline zijn? Goeie vraag. En hier zijn ze, uw antwoorden. Goeiedag. U, u staat met een smartphone, daar had ik een vraag over. Moeten we niet wat vaker offline zijn? Ja, wat mij betreft, dat is voor een ieder eh, voor zich toch? Even, even zonder smartphone, kan dat? Ja, wat mij betreft wel, natuurlijk. Waarom niet? Maar, maar doet u dat? De, af en toe is even, laten we zeggen, geen bereikbaarheid? Ja hoor, meestal donderdag heeft u dat wel bewust ingebouwd? <laughs> Ja, tuurlijk. Daar krijg je rust van, hè? En, andersom, eh, heel, dag eh, van die plim, ting ja. geluidjes. Dat... Ja, dat is, dus hartstikke irritant. daar doet u dus iets aan? Ja, die zetten we gewoon uit. Oh, dus donderig elke dag? Ja. ja. Nou, gewoon even is... een hele dag niks. Eh, ik denk dat we daardoor veel meer tijd met elkaar kunnen eh, spenderen, meer eh, leuke gesprekken met elkaar kunnen hebben. En niet alleen met het gezin of familie, maar ook gewoon met de medemens. Ik denk dat je veel meer in contact met elkaar bent. En doet u, doet u, ook, doet u een poging? Zeker. Probeert u dat ja? Ja, actief. ja, ja. actief. Ja, ik, ik zit niet op Facebook of andere social media. Het enige wat ik gebruik is WhatsApp. Maar ja, het is eigenlijk ook meer gewoon vanuit dat het een, functie heeft en nuttig om, om zo mensen te kunnen bereiken. In plaats van altijd alleen maar te hoeven bellen. Eh, en het is goedkoper dan natuurlijk een sms'je sturen. <laughs> Maar dan heb je wel elke keer ping, ping. Eh, ik zet hem vaak uit, ja. Ik, uh, met mijn werk bijvoorbeeld is het altijd uit. Of gewoon in de kluisje. Dan zie ik hem niet meer. Avond is namelijk altijd vliegtuigstand om niet te storen tijdens mijn slaap. Af en toe vergeet ik wel, maar meestal is het uit. En ehm, ik ben nu ook zeg maar, van plan om eh, meer eh, uurtjes weg van mijn smartphone eh, moeten zijn. Want ja, smartphones zijn echt verschrikkelijk verslavend. Ja. Klopt. U bent echt wat zeg maar, bewust daarmee bezig? Daar ben ik bewust mee bezig en ik probeer dat ook wel door te voeren in mijn gezin. Dus dat, ja, dat de kinderen dat ook zo. Kijk, en je houdt het niet tegen, je houdt het niet buiten de deur. Want tegenwoordig op school alles is allemaal smart en alles gaat tegenwoordig digitaal dus ook de nieuwe, de nieuwe wereld. En zo, zullen ze ook, eh, eh, zo is ook het onderwijs dus ingesteld. Dus je kunt ze er niet van weghouden. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om hem eh, bij te brengen dat er meer is dan dat. Hoi. Oh, mag ik jullie? moet je opletten. Vind je niet dat we wat vaker offline moeten zijn? Of uh, niks doen online? Nou ja, dat is, eh, ik vind van wel. Dat is natuurlijk ook goed voor je ontwikkeling. En zeg maar, als je te vaak online bent of op je telefoon, dan kan het ervoor zorgen dat je minder snel zeg maar, plezier kan vinden in de dingen die eh, normaal zijn in het leven. hey, Kun je daar een voorbeeld van geven? Dat is een goede. Nou, eh, bijvoorbeeld buiten zijn. We zijn veel minder buiten doordat we zo vaak op onze telefoon zitten. En eh, momenten waarin we vervelen zien we als momenten dat wij eigenlijk een soort van ongelukkig zijn. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Dat komt door eh, de smartphone? Ja. Nou moe, dat is een hele bijzondere reactie. Dus, je hebt dat gemerkt bij jezelf of je bent er iets aan gaan doen? Eh, ja, twee jaar geleden toen zat ik echt wel een stuk eh, langer op mijn telefoon dan nu. Bijvoorbeeld. Zeg maar, ik probeer om gewoon zo min mogelijk op mijn telefoon te zitten. Meer mijn huiswerk te maken of eh, te sporten of ja, wat dan ook. Wat te doen in plaats van de hele tijd achter een schermpje te zitten. Want ik merk er zelf ook van dat ik er gewoon minder productief door word. Moeten we niet wat vaker offline zijn? Of, oftewel, wat zou ik zeggen, constante bereikbaarheid, is dat wel een goed idee? Wat vindt u daarvan? als ik dat vraag. ik moet er heel erg om lachen. <laughs> Ja, omdat ik geen tijd heb, sorry. Zit u vaak op de telefoon? Zou u eens wat minder willen? Daar komt daar op. Nou ja, s'avonds zit ik sowieso niet op mijn telefoon. Ah. Ik zit op mijn telefoon alleen maar omdat ik moet werken. Dus buiten de werktijden kunt u gewoon lekker die telefoon een beetje ja. ja uitlaten. Ja, ja, ja, ja, dat doe ik zeker. Zeker voor mijn kinderen, want dat wil ik ook, vind ik ook belangrijk dat ze ook niet zo vaak media gebruiken. Ja? ja. Hoe doet u dat? U vertelt ze het gewoon en legt, u legt het ze uit? Of gaan ze dan blaren, huilen? <laughs> Natuurlijk gaan ze, <laughs> gaan ze huilen, dat zijn kinderen toch? Ja. Maar eh, nee, ja, ze hebben gewoon eh, een schermtijd eh, per dag. Ah. Half uurtje en niet meer. Wat vindt u? laten we constant bereikbaar zijn. Dan kun je alles volgen. Alles volgen? Ja moet niet tureluurs van alles volgen. Nee, eigenlijk niet, want dan uh, eh, het hou je scherp. Oh ja, oké. Ja, dus ja, dat volg ik dan. Vooral de radio. Hè? Eh, precies. Maar waar gaat het dan om? Politiek of nieuws? Of, Politiek, nieuws, wat er met de wereld gebeurt. Het weer. Hè? Of het weer vooral. Ja. dat, is wel, eh, dat vind ik wel belangrijk. U bent naar boodschappen doen en weet u zeker dat het niet regent, bijvoorbeeld. Precies. <laughs> dat is een voordeel natuurlijk. Nee, maar goed, de vraag is natuurlijk zo van... moeten we niet af en toe zeg maar uitschakelen? Even, even los? als je er behoefte aan hebt, je dat doen. Ik doe het ook wel eens, hè, dus even, even, even niets. Ja. Maar het is ook wel belangrijk dat je, dat je dus zeg maar, eh, dat je wel weet wat er allemaal gebeurt. Nee, ik vind van helemaal niet. Ehm, ik merk zelf ook altijd dat ik best wel veel gewoon, als ik in de bus zit, als ik in de trein zit, altijd op mijn telefoon zit. Wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Daar heb ik vandaag toevallig nog op gelet. Ehm, dat ik eigenlijk hartstikke fijn vind om in de trein of in de bus ook gewoon lekker uit het raam te kijken. Ja, maar net zo. uit het raam. Ja, want er is veel meer te <laughs> zien dan op je telefoon eigenlijk. Goeie! Hè, eh, ben je daar echt zo bewust van? Nou, vandaag toevallig. Geweldig. Want ja, het is gewoon veel beter om gewoon je omgeving te bekijken in plaats van op je telefoon. We moeten eh, constant bereikbaar zijn. Dat is eh, goed voor iedereen, goed voor mensen, goed voor je familie, je, je, mensen die dichter bij jou. Jouw werkgever, die moet ook jou bereiken altijd. Ah, dus je moet altijd bereikbaar zijn voor iedereen. Dat, dat heel veel dingen moeten geregeld worden via je smartphone e-mails lezen, factuur krijgen, eh, Alles gaat via de smartphone. Je blijft aan de gang. <laughs> ja, je blijft aan de gang. Ik doe niks geks, alleen maar belangrijke dingen. Nee, maar dan, eh, van al die media, WhatsApp en zo, blijf je die toontjes horen. Hè? Pling, ting. Dat bedoel ik eigenlijk. Je kan toch ook stilzetten? Ja. Zou het kwalijk zijn voor volwassenen ook dat ze maar constant bereikbaar moeten zijn? Eh, kijk, het ligt eraan wat voor werk je doet. Hè? Dat is natuurlijk ook van belang. Eh, als mensen van 9 tot 5 werken. Eh, daarna, nou ja, natuurlijk is het van, af en toe is wel belangrijk dat je, dat je bereikbaar bent. Je hebt natuurlijk kinderen, je hebt verantwoordelijkheden. Dus dat is, dat is wel, eh, wordt het wel verwacht van jou dat je bereikbaar bent. Ja. ja, want als je hem dan zomaar uitzet, dan krijg je ruzie met allerlei mensen misschien, inderdaad. Nou, ik zet hem niet uit, ik zet hem weg. Alles moet bewust in gebruik zijn smartphones, alles wat we hebben, vind ik. Eigenlijk wel. Simpel dingen die eh, brood eten. Als je te veel brood eet, ga je ziek worden. Ja. Dat is gewoon zo. zo moet het snoepen. Snoepen ook, namelijk, ja. Dat heb ik. Ja, ik, ik ook soms, ja. Ik snoep op te veel, hè. En dan gaat hij de tandarts boos op mij, omdat ik, eh, omdat ik te veel snoep. Omdat, de tandenplak zit op mijn tand. En... Maar het is vooral gewoon als ik erop zit, dat ik merk gewoon dat het veel te lang is. Zo is er gewoon een uur voorbij en denk ik, ja, ik had veel leukere dingen hierin kunnen doen. Ah, de tijd Zoals, vliegt ineens voorbij. Ja, ik had veel beetje iets leuks kunnen knutselen, kunnen lezen of zo. Leuk spelletje kunnen doen met mijn familie. Dat merk ik vooral heel erg. Maar hoe, en hoe regel je dat nu? Eh, doe je, eh, leg je zelf een maximum aantal uren op per dag? Ehm, nou, ik zit vooral altijd veel op TikTok. Ehm, dat is een app waar ik echt gewoon te vaak op zit. Maar ik heb daar nu een tijdslimiet, eh, maximaal één uur per dag. En dat gaat nu op zich wel goed. Geweldig. Ja. mooie reacties. Hartstikke bedankt. Ik geef jullie allebei een blaad. Nou, Hartstikke bedankt. Mooie, mooie reactie. Hartstikke goed. Ja, serieus. Dankjewel. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep she sees. It's kind of funny in a very unusual town. The king's wearing an invisible crown, and everyone's got a set of keys, and we're all making money. In a very unusual town, there's a river that circles round, and the current goes both ways. It's kind of funny in a very unusual town. There's a place where the children go to play, and they stay there all day. It's where they get their honey. stand the devil's chance to rule my soul. Yeah. mooie klassieker van Timebox hier bij ZVL. Deze aardige zondagmorgen. Een bagging. Uit 1968, alweer zo lang geleden. En ja, toch wel iets aparts. Want uh, past wel bij de vraag. Eh, wil je veel online zijn of mag dat wat minder? En dan een prachtig nummer van AI Music. <laughs> Ja, van Kelly Bush. Die maakte een eh, prachtig nummer. Althans, zij schreef de tekst. En vervolgens deed de computer de rest. A very unusual town. Tja, helemaal nep eigenlijk. Geen echte instrumenten, geen echte compositie. Alles gedaan door de computer. Hmm, is dat onze toekomst? Ik hoop van niet. I got on the center stand. I want to fit in on the back and on the one man. I'm a lover. You wanna know the man on the filling stand? I want a king on all bag and all that man. I'm a lover. I know the way wedding stick and the fooling back on the villain on the belly on the belly stand. I'm a lover. Another one in me, I'm the fully deck. I'm the many on the belly, I'm the money me, I'm a lover. Tante parole tu hai, voglio che tu sempre sai, per me non valgono certo, non mai. Molti regali per me, i parti chicchi con te, amici ricchi con una Bentley. Compri i fiori e più Malibu, al bar francese the fellas stand. I want to hear it on the begging, on the word in me. I'm a lover. I know the way to make out the fellas stand. I want to hear it, the word in me. I'm a lover. down to sin instead. I wanna leave it on nobody remember me. I'm a lover. Tante parole tu hai, voglio che tu sempre sai, per me non valgono certo non mai.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 Hmm, natuurlijk, hier in de show. Eh, over een eh, minuut of 10, 12 begint ons verzoeknummerprogramma weer bij ZVL. En ja, dat is hartstikke leuk hoor. Want eh, als jij denkt van ik eh, ben niet zo eens met mijn muziekkeuze. Dan eh, kun je daar verandering in brengen straks na 12 uur. Door zelf jouw eigen muzikale suggesties ten gehoren aan te bieden. Dat kan via onze website omroepzvl.nl. Ga naar verzoekje en daar kun je een formuliertje invullen. En dan gaat onze redactie er straks na 12 uur direct mee aan de slag. En dan hoor je jouw mooie nummer, jouw lievelingsmuziek hier bij ZVL. En als je er ook nog iets speciaals mee bedoelt, schrijf het dan in het formuliertje, want dan brengen we dat ook ten gehore via ZVL. Dus ga naar onze website omroepzvl.nl en naar verzoekje. En het komt straks na 12 uur helemaal goed. Het wil maar geen hit worden, maar het is wel een geweldig lekker nummer van Young Gun. Silver Fox. Stevie en Sly hoorde je hier. Aan het einde van deze aflevering alweer van de zondagmorgen bij ZVL. Dankjewel voor je gezelschap. Het was weer gezellig dat je erbij was. En ehm, ja, we gaan de boel een beetje opruimen. Ik heb net wat gemorst met de koffie, dus dan moet ik ook weer netjes opruimen. Want blijft zo'n kring hier op die mooie witte studiotafel. Dus dat motten we niet hebben. Ik wens je nog een ontzettend leuke dag hier bij ZVL. En eh, veel plezier zometeen dus ook met mijn collega's en jouw verzoeken. Eh, ik ben er volgende week zondag weer rond een uur of tien. En dan hoop ik je weer dat jij mijn gezelschap houdt tot 12 uur. Tot besluit van de show Odyssey. En Going Back to My Roots op Huiza. Mooie dag.